Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Mark Overmars vertrekt per direct bij Ajax vanwege een MeToo-kwestie. De directeur voetbalzaken heeft volgens de club langere tijd... grensoverschrijdende berichten gestuurd aan vrouwelijke collega's. Overmars zegt dat hij vorige week pas ontdekte... hoe zijn berichten op anderen overkwamen en dat hij zich kapot schaamt. Ajax noemt de kwestie pijnlijk voor iedereen. Australië gaat zijn grenzen verder openstellen voor toeristen. Vanaf 21 februari mogen alle toeristen en visumhouders het land weer in... op voorwaarde dat ze twee keer zijn gevaccineerd. Lange tijd was de Australische grens helemaal dicht vanwege corona. Onlangs werden versoepelingen doorgevoerd voor studenten, backpackers en goed opgeleide migranten. De Chinese tennister Peng Shuai heeft voor het eerst sinds haar verdwijning een interview gegeven aan een westerse krant. Het Franse sportblad L'Equipe. Van Peng werd in november wekenlang niets vernomen nadat ze in een internetbericht een Chinese toppoliticus had beschuldigd van seksueel misbruik. In het interview zegt Peng dat het allemaal een misverstand was. Ze ontkent ook haar verdwijning. Ze zegt dat ze gewoon geen tijd had om alle berichten die ze kreeg te beantwoorden. L'équipe sprak Peng bij de winterspelen onder toeziend oog van een hoge functionaris van het Chinese Olympische Comité. Voor het eerst in 70 jaar is op de Olympische Winterspelen... een Nederlandse alpineskiezer in actie gekomen, Adriana Jelinkova. Haar Olympisch debuut duurde nog geen 50 seconden. In de eerste run van de reuzenslalom schatte ze een bocht verkeerd in... en miste ze een poortje. Daardoor mag ze niet uitkomen in de tweede run. Toch zijn de winterspelen voor Jelinkova nog niet voorbij. Woensdag komt ze nog uit op de gewone slalom. Het weer. In het binnenland eerst nog een enkele winterse bui.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 to ignore what the photographer I was always told that you should join a club. Stick with the gang if you want to belong. I was a lonely boy, no strength, no joy, in a world of my own. At the back of the I didn't want to compete or play out on the street or in a secret life.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 Santo Domingo of Ibiza. Ik laat je niet meer gaan. Ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam. En ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd. Heb schijt aan je vriendin. wat ik wil van jou Is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk word het zo benauwd Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou Is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk wordt het zo benauwd Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? iets herinneren, baby, waren het die nachten. Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, van mij, van mij. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby, zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik laat je niet meer gaan. Eén ding wat ik wil van jou is dat je ben waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, wordt het zo benauwd.